Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische leger denkt in de Gazastrook nog ongeveer twee maanden nodig te hebben... om de eerste fase van de oorlog af te ronden staat in een rapport waar de Amerikaanse nieuwsite Axios over schrijft. Het leger denkt dat het nog drie tot vier weken nodig heeft... om operaties in de stad Kanyunis in het zuiden te voltooien... en dat daarna nog eens drie tot vier weken van intensieve gevechten volgen. De VS wil dat Israël de intensieve operaties tegen het einde van december beëindigt... in plaats van eind januari. Koperdieven hebben vannacht levensgevaarlijke capriolen uitgehaald in Limburg... Ze klommen naar boven in een hoogspanningsmast bij Nederweert... en knipten daar de bliksemafleider op twee plekken door... om het koper mee te kunnen nemen. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Tennet hadden ze geëlectrocuteerd kunnen worden. Van de daders ontbreekt elk spoor. De stroomvoorziening is door de diefstal niet in gevaar geweest. De laatste tijd worden bliksemafleiders vervangen door goedkopere materialen... om diefstal te voorkomen. Ondernemers die achtergrondmuziek in een winkel, restaurant of bedrijfsruimte willen afspelen... moeten daar volgend jaar in sommige gevallen meer geld voor gaan betalen. Dat is het gevolg van een beleidswijziging van Sena, de stichting die zorgt dat artiesten en producenten een vergoeding krijgen als hun werk gebruikt wordt. Ook minder bekende muziek die nu vaak goedkoper is, moet voortaan via Sena worden afgerekend. In de woning in Rijnsburg zijn twee mensen overleden, vermoedelijk door koolmonoxide. De twee werden aan het begin van de middag door de brand, brandweer gevonden. Wie het zijn is niet bekendgemaakt. Koolmonoxide komt vrij bij de onvolledige verbranding in bijvoorbeeld een kachel of cv-ketel. Het weer, vooral in het noordoosten nog regen, vanuit het westen droog... Vannacht meer weer regen en met name aan zee veel wind. Windkracht 8 met windstoten tot 90 km per uur. Minima vannacht rond 7 graden. Morgenochtend wat minder wind en droger, maar smiddags ook weer regen.